Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend een nieuwe ronde. Niks marathon. Thomas van Empelen. Geen Erquaes, geen Jugel, geen Default in de mix. Maar jij hebt gekozen via Slam Official voor een uur lang Cyril. Daar gaan we inside you something or another is more distinct, and it's quite obvious where your attention needs to go. Goedemorgen. Word je deze ochtend wakker in het noorden van het land? Eh, stuur vooral een foto even in de Slam-app. Namelijk eh, verhalen over eh, sneeuwlaag naar sneeuwlaag. Ik zit hier uit het raam te kijken in onze studio en hier ligt dus helemaal niks meer. Ik vind dat toch jammer. Goed, we zijn één Nederland, dus deel vooral eventjes hoe het er bij jou buiten uitziet. Ben ik benieuwd naar. In de Slam WhatsApp vind je ook via slam.nl. We zitten in Best of Last Week. Ik voel me niet op mijn best. Mijn eh, stem begaf het eh, gisteren. Af eergisteren eigenlijk al. Toen zei ik tegen onze eh, medewerker hier van ja, het gaat gisteren niet lukken. Dus ik was ziek gisteren. En met een klein beetje slaap gaan we het gewoon vandaag proberen. Ik kan niet heel erg lopen toeteren, maar <laughs> we gaan het gewoon doen. Even een uur lang in de mix, bedankt aan jouw stem.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 I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stand by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light, I saw ten thousand people, maybe more.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 silence tell them het weekend. Dit is Best of Last Week. Oftewel, jij bepaalde via Slam Official, onze Insta-pagina, welke DJ-set van vorige week nog een keer te horen moest zijn. En iedereen ging massaal voor Cyril. Lekker, hè, zeg. Ondertussen is eh, Willem er ook bij in de Slam WhatsApp. Lekker pakketjes bezorgen vandaag in de buurt van Leeuwarden. Ah Leeuwarden, daar valt veel sneeuw. Ik zie een eh, witte weg. Trudy is erbij en Michelle houdt dat lekker kort, maar wel duidelijk. Morning. Ja, een keer geen eh, vijf dagen weekend dit keer, maar twee dagen. Dit is hem, de Mix Marathon. free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna Op gaan we lekker, ja toch? Dit is hem, de Mix Marathon van Slam met Cyril. Angelo laat weten, goedemorgen vanuit Roermond. Elke vrijdag Mix Marathon in mijn bus. Echt een openbaar vervoerbus is het ook. En muziek op standje Max. Groetjes aan die ene persoon in die bus in Roermond. Hij eh, laat een foto zien van de achteruitrij, eh, of eh, ja, de achteruitkijkspiegel. Eén iemand in die bus, lekker. Hey, vertragingen op de weg, vooral eh, rondom eh, Groningen en Friesland. Daar valt veel sneeuw op dit moment. A7 Hoorn richting Zaanstad. Dus Averhoorn en Purmerend Noord, daar eh, iets meer dan een half uur. De A7 Heerenveen Groningen voor Boer Akker 12. En de A28 Groningen-Assen voor Assen, daar 10 minuten extra. Ook op de A7 richting uh, Heerenveen vanuit Groningen voor Marum 10. Goed nieuws, geen flitsers gezien. Vooral eh, sneeuw in het eh, noordoosten op dit moment. Daarna wordt het droger. In de rest van Nederland kans op regen. Dit is Zero bij Slum. From the sun. I want you to want me like I was the one. I want you to breathe me air that I am. I want you to take me when no one else can. So these. genieten. Dat is het. De set van Cyril bij Slam. Onze vrolijke glazenwasser is er ook weer bij, Sunny! Deze ochtend begint in het noorden met een beetje pech. Maar hier in het zuiden hey, kan ik gewoon lekker goed op de weg. Den Haag en Rotterdam vat het allemaal wel mee, jongens. Maar ik hoor alleen maar hele gekke pokkels door de speaker heen klappen. Gekke Thomas is weer bezig voor ons. Ga zo lekker door! hè lekker En Dennis is eh, Mantel vertelt dat het file op de A7 Purmerend Zaandam is vanwege een noodreparatie aan de vangrail. Ja, Dit is Cyril met Eric Fritz en Call On Me. Eh, dit is Slam. In de mix hoorden we een uur lang zeer Mag er even een applaus voor klinken? Ja toch? En dan goedemorgen! Exact. Zometeen Shimza een uur lang in de mix. Dat is vanaf 7 na het nieuws van 7 zo. En om 8 hebben we verder een grand zometeen. Blijf erbij. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.